11 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Premier Modi van India wil dat er binnenkort in Kashmir... nieuwe leiderschapsverkiezingen worden gehouden. Maandag werd de speciale status van de deelstaat plotseling ingetrokken. Sindsdien is het Indiaanse deel ervan afgesneden van de buitenwereld. Pakistan, dat ook een deel van Kashmir controleert... heeft de stap van India scherp veroordeeld... Matteo Salvini, de leider van de Italiaanse regeringspartij Lega... laat het parlement terugkomen van reces voor een vertrouwensstemming. Salvini wil nieuwe verkiezingen omdat hij niet gelooft... dat verschillen in de coalitie worden overbrugd. Lega en de Vijfsterrenbeweging ruzien al maanden... over de aanleg van een hoge snelheidslijn. In Roemenië krijgen verkrachters en pedoseksuelen voortaan levenslang... heeft de premier geregeld via een nooddecreet... Aanleiding is de dood van een meisje van 15. Ze was ontvoerd en had drie keer het alarmnummer gebeld dat ze was verkracht. Ze werd pas 19 uur later door de politie gevonden en toen was het te laat. De zaak zorgde voor grote beroering in heel Roemenië. Het Afrika Museum in het Belgische Tervuren wil een ethische code opstellen voor zijn publieke activiteiten, zoals feestjes. De code moet een respectvolle benadering garanderen van het Afrikaanse continent. Aanleiding is een Afro House Party afgelopen zondag in het museum... waarvoor het publiek werd gevraagd zich Afrikaans te kleden. In Amsterdam is vanavond een man overleden nadat hij was neergeschoten. Hij werd rond een uur of zeven in Amsterdam-Zuidoost op straat onder vuur genomen... en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij overleden. De aanleiding voor het schietincident in Amsterdam is nog niet bekend... Het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe... en morgen is het een vochtige en warme dag. De hele dag vallen er buien, de meeste in het zuiden en oosten... en mogelijk ook met onweerhagel en windstoten. Het wordt morgen 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ehm, en ja, dat is een artiest die heet Robert Scott Thompson. En die heeft mij maar liefst vier albums toegestuurd. Ja, ongelooflijk. Ehm, en dan beginnen we vandaag met het eerste. Eh, Green Flash and the Dryline Chaser, zo heet dit album. En we beginnen natuurlijk gewoon bij track 1. Ehm, Robert, ja, die heeft dus vier albums gemaakt. Komende periode gaan we daar meer van horen. En op de website pixelradio.info vind je dan ook informatie over Mr. Robert Scott Thompson. Veel luisterplezier. Geniet ervan. En we gaan eh, aan het eind van het, eh, nou, het laatste gedeelte, het tweede gedeelte van dit programma terug in de tijd. 22 jaar, zeker. En ehm, dus dat dus komt helemaal mooi uit. Veel luisterplezier. June When first from home I started Left the girls in tune So sad and broken hearted Saluted father dear Kissed me darling mother And drank a pint of beer Grief and tears to smother Then off to reap the corn Life where I was born Caught a stout black torn To banish ghost And goblin, bought a pair of gloves all over the box, frightened all the dogs on the rocky road to Dublin. one, two, three, four, five. On the hare and her down the rocky road, all the way to Dublin, Whitefell and he we're a hare When in Mullingar at night I rested and so weary started by daylight Spirits bright and airy, took a drop of the pure Kept me heart from sinking, that's the paddy's cure Mary's on for cricket to see the lassie smile, laughing all the while at me curious style. But sex her heart a bubble and asked to buy her hurt, wages I required. I was almost tired of the rocky road to Dublin, one, two, three, four, five. Humped the hair and turn her down the rocky road, all the way to Dublin, Macfallaldy Brown and Dublin next to ride. I thought it'd be a pity to be so soon deprived of you of that fine city. So then I took a stroll, Tipped among the quality, bundled it was stole. In a neat locality, something crossed me mind. When I looked behind a bundle, could I find upon me stick? A wobbling inquired, and after the rope, said me of broke. Wasn't much in vogue on the rocky road to Dublin, one, two, three, four, five. Hunt the hare and turn her down the rocky road, all the way to Dublin, out divan. Well, from there I got away, me spirits never fail, and landed on the quay just as the ship was sailing. Captain at me road said that no room had he. When I jumped aboard a cabin found for Paddy, down among the pigs, played some hearty rigs, danced some hearty jigs, the water round me bubbling. When I folly head, wish myself was dead, the fire instead on the rocky road to Dublin. One, two, three, four, five, up the air and turn her down the rocky road, all the ways to Dublin shovel and whack Faloney round the boys at Liverpool I'll oh, wet me safely they Call myself a fool, I could no longer stand it Blood began to boil Temper I was losing poor old inside They began abusing the rammy sounds As I shillelagh, I let fly Galway boys were by Saw I was a hobbling with the level to Giant in the affray Quickly clear the way Through the rocky road to Dublin One, two, three, four, five Up the hair to turn her down the rocky road All the way to Dublin back fall I'm trying. sure to tune in to Peaceful Radio with Benno Vugan. Foster. You're listening to Peaceful Radio. Jennifer Dufresne, one of the artists here on Peaceful Radio today.